Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, zeggen onderzoekers van Pointer. De douane denkt dat het nog maar het topje van de ijsberg is. Ze doen steekproeven bij de post. Dus er worden waarschijnlijk veel meer pakjes met ecstasy of cocaïne verstuurd dan we tot nu toe weten. In Australië is nog iemand overleden na een ongeluk met een springkussen, een jongetje van 11. Afgelopen week had hij een feestje op een basisschool. Het springkussen werd 10 meter de lucht ingeblazen door een harde windvlaag. Meerdere kinderen vielen toen naar beneden. De premier van Australië stond er ook al bij stil. Ik dat je great family around you and great friends, and, and that you'll be able to come through this horrific tragedy. Zes kinderen hebben het ongeluk niet overleefd. De coronapersconferentie van gisteravond is een kijkcijferhit. Er keken in totaal bijna 6,9 miljoen mensen naar. Bij de vorige van afgelopen dinsdag zaten iets meer dan 5 miljoen mensen voor de buis. De Amerikaanse YouTuber Jake Paul heeft voor de tweede keer dit jaar van een belangrijke oud-bokskampioen gewonnen. Lukte deze zomer ook al, maar toen omdat de jury hem als winnaar aanwees. En dus wilde die oud-bokskampioen revanche maar dat was niet echt een succes. In de zesde ronde sloeg Jake Paul een knock-out. He is the winner by way of knockout and still undefeated. The problem child, Jake Paul! Ja, je hoort een enthousiast publiek ineens, want tot die knockout vonden ze het eerst maar een saaie boel. Er klonk zelfs boelgeroep. Het weer nog. Het is bewolkt en op sommige plekken mistig. Ook later vandaag blijft het in het hele land grijs bij 8 of 9 graden. Vanaf morgen wordt het kouder en zonniger. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De afsluitdijk de A7 is in beide richtingen dicht bij Brezandijk. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd. Je kunt omrijden via Flevoland.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 En dat komt van een cd'tje uh, Jazz Behind the Dikes, volume 1. En eh, ja, dit is eh, een rainy holiday. Als ik zo een beetje naar buiten kijk... is het vandaag ook weer zo'n beetje een fijne motregen. welkom bij ZFM Jazz, het tweede uur samenstelling presentatie. Alco Beuving en er staat weer mooie muziek op de rol. Ik zie onder andere Til Brunner staan, Brian Lins, June Christie... Abdullah Ibrahim, had ik vorige keer beloofd, Diane Washington Washington, Cassandra Wilson, Jess Meyerhorn. Eh, nou, te veel om op te noemen. Ook de fantastische idee van Rick van den Berg komt aan bod. En eh, ja, als tweede draai ik iets van een, eh, ik had gezegd zang. En vooral een zang wat uitmunt in jazzkwaliteit. dan kom ik terecht bij een formatie. Dan moet ik even kijken of ik die meegenomen heb. Ja, die heb ik meegenomen. En dat gaat over... eens even kijken welke. Jess Meyerhorn, I Remember You. One, two, one, two. I remember you're the one who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you're the one who said I love you too. I do, didn't you know? I remember too a distant bell and stars like raindrops fell right out of the blue. When my life is through and the angels ask me to da da da da da one who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you're the one who said, I love you too. I do, didn't you know? I remember too. I disembowel the stars like raindrops fell right out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, that's when I tell them I Ja, dat is klasse. Dat is Jazz, dat is, uh, eh, eh, Jasmea Horn, een cd uit 2017. A Social Call, I Remember You. En ja, deze dame weet ook van, want de tweede uur mag tempo iets omhoog. Dat heb ik wel eens vaker gezegd. Dat eh, heb ik dus ook waargemaakt met de keuze van Jasmea Horn. we gaan rustig verder met het draaien van kerstmuziek. Sommige mensen hebben er een hekel aan. Andere mensen kunnen het uitermate waarderen. Ik heb een nummertje klaargezet van een kerstcd van Til Brunner, een eh, Duitse trompetist die veel in Engeland uh, verkeert, in Amerika verkeert. En dit is een hele bekende It's Beginning to Look Alike Like Christmas. Eh, eh, muzikant heeft er eigenlijk geen kerst gemaakt, zou je bijna zeggen. Eh, wat ik klaar heb gezet, dat is Brian Lynch. En Brian Lynch ontmoet Bill Charlap. Nou, Bill Charlap kennen we natuurlijk allemaal als pianist. En deze twee mensen die hebben natuurlijk wel samengespeeld volgens mij bij Phil Woods. Maar goed, over het algemeen, dit is een mooie cd geworden. En daar speel ik één nummertje van. ik zal even kijken wie er meespelen. Eh, Brian Lynch op de trompet of de Bugel. Bill Charlotte piano. Dwayne Burno eh, op de bas. En Joe Farnsworth op de drums. Uh, ik heb klaargezet, even kijken, Brian Lynch. My Heart Stood Still. Oh ja, dat doet bedenken aan die uitspraak van Wim van Est, de wielrenner. De, toen hij meedeed aan de Tour de France en in de ravijn stortte... zei hij de legendarische woorden... mijn hart stond stil, maar mijn pontiac liep nog. Dat, hij maakte toen reclame voor een horloge de Pontiac Maar dat terzijde. Brian Lins, My Heart Stood Still en Bill Charlap. over Bill Charlap en eh, Brian Lynch. Het is natuurlijk een vrij lang nummer, dus ik moet het eh, laatst eh, toch stoppen. En dan kies ik voor iets anders. Dan kies ik voor eh, een nieuwste cd van Jose James. Eh, Merry Christmas from Jose James. En volgens mij is die cd onlangs uitgekomen. De kerst van Jose James is bitterzoet... en zit vol verlangen naar betere tijden, zou ik bijna zeggen. Eh, het begint met een droevig nummer. Christmas in New York, die sla ik even over. Maar ik doe wel uh, This Christmas, een nummer van Donny Hathaway. En ja, de, een mooie cd, een echt crooner, zou ik bijna zeggen.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 And this Christmas will be a very special Christmas for me. Yeah. Shake your hands, shake your hands, shake your hands. James van zijn eh, dus nieuwe kerstcd cd 2021. tijd voor iets eh, ja, van eigen bodem. En dan heb ik het over een nieuw groepje en dat heet Top Petit. En dat is eigenlijk tevens de titel van de nieuwste cd van Anton eh, Goudsmit, gitarist. Samen met contrabassist Sean Fascinatie en slagwerker Tim Hennekes... heeft hij een maardige cd gemaakt. En die cd heet Petit. En daarvan draai ik het eerste nummer en dat heet uh, eh, Graadpaling. En ja, dat is een mooie melodie. Er zit een licht echo in. En je hoort een mooie contrabas van Jean Friscini. En ja, prachtig. Prachtige cd. Lekker rustig, maar de moeite waard. Graad en paling. Hoe kom je erop? Graad en paling. zover Anton Goudsmit. De beste man speelt in verschillende formaties. Ik kan me herinneren dat ik hem bij Brut een keer gezien heb. En ik geloof dat hij ook in de Rotterdam Jazz Orchestra meespeelt. Nou, maar dit is een eh, ander projectje van hem en dat is zeer de moeite waard. Eh, de rode draad door deze uitzending had ik eh, gezegd, dat is zang. En, en dan met name de specifieke zang. En dan kan ik niet om een trio heen. John Hendricks, Dave Lambert en Annie Ross. Met het nummer Bijou. Eh, en dat komt volgens mij van een cd Keep Bopping. Of, eh, en, en Baiju is een prachtig nummer. Luister de, de virtualiteit van dit eh, trio. petite, They say you're more precious than anything. My petite you, be, beat you. you. They say you're his jewel and you're his own. My petite diamond, beat, beat you. Who cares? They may sparkle, but not around you. My petite, beat you, be, beat you. you. Those words, they mean nothing till she found you. I really adore you. You're my treasure on earth. Treasure and a joy. she loves only him. And really and truly true to him. I've wasted many an hour adoringly, wondering if could be. I still carry a torch for you, Bijou. So truly a Jew. Mon chéri, in Istanbul, when we met, she was dancing in a small cafe, the Lido oh by the sea. And I had hired a guide to lead me and show the sights to me. Then he led me right away straight to that small cafe. Lights were lowered for her dance. Then she appeared, stealing my heart away with a glance. Ah, bijou. was spinning too. While she danced, my very soul was made of flaming desire. I felt the fire. I could never love another. Love is blind. No peace I'd find till I made Bijou mine. So they met a meeting neither one will soon forget. I remember when they met. So together life is just begun. Another life is beginning. you. What a pleasure, what a treasure, my petit bijou. Ja, fantastisch nummer van eh, John Hendricks, Dave Lambert en Annie Ross. Uh, bijou. Uh, meer dan de moeite waard. En dan kom ik toch weer bij een kerstnummertje. Een kerstnummertje van een eh, June Christie. This Time of the Year. En het komt van de cd time, This Time of the Year 1961 alweer. Maar er hoorden natuurlijk bij een keer goede kerstcd... hoorden altijd strijkers en die zitten hier volop in. cold Hearth fires bright and church bells nothing but a year is ending till the night is near. This time of year, I feel better alone. I ignore the telephone. What's the use? sit and listen to the party going on next door. aloud and a ball. forget you just as I kerstcd'tje wat in dezelfde categorie valt als Jose James. Eh, eh, eh, wat ik er nog meer zeggen? Scott Hamilton, eh, allemaal veel strijkers erin. Eh, ja, daar moet je echt van houden, maar wel leuk hoor. Een tijdje geleden is ik naar Joe Holland te kijken. En toen had hij daar als gast eh, Nubia Karstia. En die, die, die zei eigenlijk, toen vroeg hij wat haar geïnspireerd. En toen zei ze, een pianist die eigenlijk niet zo heel bekend is, Abdullah Ibrahim. Nou, vorige keer had ik beloofd daar iets van te draaien. Maar toen was ik die muziek vergeten mee te nemen. Maar dat, bij deze wil ik dat goed maken. Dat is een, een ja, Zuid-Afrikaanse pianist, ook wel bekend onder eh, dollar Brand. En eh, eh, componist. En in de tijd van de apartheid is naar Amerika gegaan. Eigenlijk heel bekend. heel veel werk gemaakt. Er staan ook veel filmpjes op YouTube. Zeker de moeite waard om te kijken. Ik heb één nummertje klaargezet om hem te laten horen. Abdullah Ibrahim. Water from the Asian. Eens kijken hoe die precies heet. Well. En The Mountain. Ibrahim, de pianist. Eh, volgens mij speelt hij ook fluit en van alles. Oh. Het was een schakelfoutje. Eh, eh, ik zou kerstmuziek draaien en ik zou ook wat nieuwere kerstmuziek draaien. En dan kom ik toch terecht bij een album van Nora Jones. Bekend uit pop, jazz zou ik bijna zeggen. Heeft cd uitgebracht in 2021 en dat is I Dream of Christmas. En daarvan It's Only Christmas Once a Year. Nou, sommige mensen zeggen gelukkig maar. It's only Christmas once a year, so gather round the tree. I'll pour you a cup of cheer, please wear a smile for me. I'm counting on my fingers all the days till you'll be here. Please say that you're coming home for Christmas time. It's only Christmas once a year. Last year was so hard with all the friends I couldn't see. Christmas without you was not as bright as it could be. I pushed through those winter nights just wishing you'd appear. Please say that you're coming home for Christmas time. It's only Christmas once a year. Christmas cd'tje. 2021 voor Onder de Boom. Nou, is eigenlijk al te laat, hè? Eh, wat doe ik hierna? Ja, ik weet het alweer. Le Primitif du Futur. Dat zeg je misschien niks, maar dat is een Frans gezelschap. Er zit ook wat buitenlanders in. Velofsky speelt er wel regelmatig mee. Maar ook eh, de, eh, de striptekenaar uit Amerika, Robert Crump, speelt erin mee. Du Futur falcinoise. Eh, primitief de Vuur vals, Cinema's. Mooie melodie. Lekker. Chinees. Uh, Le Primitif du Futur. Eh, eh, dat is een Frans gezelschap, een beetje muzettenachtig... maar bekende mensen erin. Onder andere Robert Crump, die ook veel platenhoezen getekend heeft... voor deze formatie. En uh, Velofsky speelt daar ook regelmatig in mee. Of speelde, moet ik zeggen, op het wasbord.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 Eh, in de categorie de betere zangeressen. Eh, eh, kerst, dat, blijft, dat gaat komen. En vandaar dat af en toe wat kerstmuziek doorheen mixen. En dan heb ik gekozen voor Michelle David en de Gospel Sessions. It's So For Christmas, een cd uit 2020 volgens mij. En dan doe ik What Christmas Means To Me. Komt-ie. ja, de kerstmuziek, daar hoort in ieder geval bells bij. Hoorde bells bij natuurlijk. En dat was hier wel duidelijk aanwezig in dit eh, nummertje van Michelle David en de Gospel Sessions. Van het CD 2020, It's All for Christmas. Eh, volgens mij is Amerikaans, woont volgens mij in Hoofddorp. En ja, zeer, zeer, zeer de moeite waard. En dan kom ik bij weer iets Nederlands. En dat is eh, Rick van den Berg. Die speelt baritonsaxofoon. En die heeft een eh, cd gemaakt. Die heet, ik moet even kijken, Is That So? En daar speelt het mee Timothy Bankett. Piano, Steve Swanning, contrabas en Sander Smeet, slagwerk. En dit is een beetje een bossa nova, uh, Bunda Ameria. Tot zover Rick van den Berg. Eh, mooi nummertje. Eh, leuke cd trouwens ook. Zeer de moeite waard. Van harte aanbevolen. Eh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. een beetje een mix van kerst. Een beetje van andere muziek. Een compleet palet van jazzmuziek. En ja, dat was toch... ik vond het leuk om uit te zoeken. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Bedankt voor het luisteren. Ik, en ik wens je natuurlijk een hele goede feestdagen. En volgende week zondag hebben we natuurlijk ZFM Jazz met heel veel kerstmuziek. ik zou zeggen blijf gezond, eh, let een beetje op elkaar en maak er een mooie tijd van. En eh, wie weet tot het begin van eh, volgend jaar. Ik ga eruit met een nummertje van de kerstmuziek van Cap Mo. dat is een van mijn favoriete kerstcd's natuurlijk. Moonlight, Mistletoe en Joe. You. Tot de volgende keer en hele fijne feestdagen gewenst. Tell me what you like to do, dear. Hang the stockings on the mantel. Won't you let me be your Santa?